Dit is Onderduif Nederwit met het NOS-journaal. De bezuinigingen op het passend onderwijs en de boete voor langstudeerders worden een jaar uitgesteld. Dat hebben minister Van Bijsterveld en staatssecretaris Zijlstra bekendgemaakt. De coalitie heeft daarover onderhandeld met de SGP die op het uitstel aandrong. De hele dag is achter de schermen aan een compromis gewerkt. De SGP is waarschijnlijk nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer. De maatregel om studenten die meer dan een jaar studievertraging oplopen een boete te geven gaat niet al het komende studiejaar in, maar in 2012. En de bezuiniging op het passend onderwijs wordt niet alleen een jaar opgeschoven, maar ook geleidelijker ingevoerd. Volgens het kabinet is de zorgvuldigheid daarmee gediend. In de Amsterdam Arena begint rond deze tijd een benefietavond voor Japan. Onder het motto Nederland helpt Japan zijn er optredens van onder meer de toppers, Kinderen voor Kinderen en het Nationale Ballet. Om half negen begint een benefietwedstrijd tussen Ajax en de Japanse eredivisieclub Shimizu S-Pals. De benefietoptredens zijn live te volgen via Nederland 1. Van de wedstrijd wordt een samenvatting uitgezonden. Het Rode Kruis heeft voor de slachtoffers van de aardbeving in de tsunami Giro nummer 6868 eh, geopend. De voorlopige opbrengst wordt later vanavond bekend. Het geld is bedoeld voor medicijnen en dekens, maar ook voor het bouwen van opvangcentra en het aanleggen van wc's. De politie heeft in een huis in Nijmegen zeker 20 mortieren en raketten gevonden. Er lag ook veel klein materieel zoals handgranaten en kogels. Alle munitie komt uit de Tweede Wereldoorlog en is door de explosieve opruimingsdienst verwijderd. grote materieel wordt vanavond op een geheime locatie tot ontploffing gebracht. De twee bewoners van het huis in Nijmegen, een man van 26 en een vrouw van 22, zijn gearresteerd. Dan het weer vanavond in het zuiden en westen toenemende bewolking, elders vrij helder en minima rond het vriespunt. Morgen vrij veel bewolking, het wordt dan met 12 graden aan zee en 16 in het binnenland, wat warmer dan vandaag.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 In de country of in de pop of in de jazz, nou noem het maar op. De blues kan soms wel eens wat anders zijn, dan is het meestal wat uh, treuriger. De Eli Young Band, zij hadden het ook weer over die love songs.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 Michael Delaney, hij schreef het voor niemand minder dan Chris Cagle. Never Ever Gone. Yeah, one of these days I'm gonna write you off. Have this tattoo removed once and for all. Wake up smiling in another life. Without you taking up all the space in my watch a sunset suicide dit is weer een man met uh, die echte country stem, hè? John Michael Montgomery in Forever. I guess I'm just a little bit scared. I guess I'm not as strong as I thought. When I see you lying there, I worry about losing you. I used to think of only me, but that was long ago. Now I find it hard to conceive life without you. Maybe I'm forever. Every not as strong as I thought When I see you lying there I worry about losing you Forever, zou je dan nog achteraan verwachten, hè? van John Michael Montgomery. James Slater, hij heeft het geschreven zoals ik al zei. En eh, het is uitgebracht op een cd die gewoon dezelfde naam meekreeg in 2008. hoor je bas in You're My Life van Steve Azar. Door hemzelf geschreven. You're my first morning light. You're warm and tender night. You're the sad even made a promise to my heart I swore that I'd just walk away Before the song begins And never even let the music start But lying next to you I can't remember what I said And looking in your eyes I see forever instead I'll never say never again You made my heart believe in love again You found the best inside of me With you I'm more than I could ever be I'll need your touch to remind me now and then but I'll never say never again The smallest hills were mountains in my way I always found another way to lose But in your arms I'll wake up in a different world today where dreams are always waiting to come true Who would have believed I could ever come this far I swore I'd never try again But now I'm reaching for the stars nog, eh, deze man, Ronnie Miller, I Say Never, Say Never Again. Een nummer wat eh, hij opgenomen heeft in 2002. Eh, Toen werd er van hem gezegd van, we gaan nog veel van hem horen. Maar mm, mm, nou ja, zoveel hebben we eigenlijk niet meer van gehoord. In Amerika, daar heeft hij nog een aantal cd's kunnen maken. Maar hier in Europa eigenlijk helemaal niet meer. Hè? Eind jaren 60, begin jaren 70 was er een man die hier ook waanzinnig bekend was. En dan heb ik het over Freddy Fender. En vooral met dit nummer, Before the Next Teardrop Falls, heeft hij grote hits gekend. Hij deed het nog eens dunnetjes over in 2002. brings you happiness, And I wish you all the best It's your happiness that matters most of all ever break your heart, the teardrop ever stop? anything trompetjes uit een eh, elektronisch kastje en dan lijkt het al heel erg Amerikaans. <laughs> Nou, misschien merkt u het al wel aan mijn, een beetje aan mijn stem. Ik ben nooit zo'n grote fan geweest van die Freddy Fender. Darius Rucker, ook hij heeft zelf dit nummer geschreven. Hij heeft het nog niet zo lang geleden uitgebracht in februari van dit jaar en hij noemt het gewoon This. Got a baby girl sleeping in my bedroom And her mama laughing in my arms There's a the sound of rain on the rooftop And the game's about to start I don't really know how I got here But I'm so glad that I did And it's crazy to think that one little thing Could have changed all of this Maybe it didn't turn out like I planned Maybe that's why I'm such, such a lucky man stoplight I didn't make Every chance I did or I didn't take All the nights I went too far All the girls that broke my heart All the doors that I had to close All the things I knew but I didn't know loved in high school Who said she could do better All the college I wanted to go to Till I got that letter All the fights and the tears and the heartache I thought I'd never get through And the moment I almost gave up All led me here to you I didn't understand it way back when But sitting here right now It all makes perfect sense that I didn't make Every chance I did or I didn't take All the nights I went too far All the girls that broke my heart All the doors that I had to close All the things I knew but I didn't know And now I got an angel looking out for me today So nothing's a mistake Every stoplight I didn't make Every chance I did or I didn't take soms dan denken we wel eens dat de Bellamy Brothers eh, in rust te zijn. Want eh, ja, ze brengen nog weinig cd's uit. En je hoort er hier in Europa nog maar heel weinig van. Maar in Amerika zijn ze nog steeds eh, waanzinnig bekend. Daar hebben ze ook nog regelmatig optredens. En daar staan ze eigenlijk tegenwoordig een beetje meer bekend als protestzangers. Hè? Want alle liedjes die ze zingen, die gaan over Amerika tegen het regime of tegen de oorlogen of wat dan ook. Let's roll America. Let's roll. a job. fail dit hier op zit te nemen en kijk zo naar buiten, dan denk ik bij mezelf van dat is het toch weer een eh, mistroostige dag vandaag. Hè? Maar afgelopen zaterdag, toen was het heel erg fijn. 23 graden hier in Nederland gemiddeld heb ik begrepen. En eh, ja, zo'n dagen, daar zit je dan gewoon op te wachten. En dan is er ook nog een man die luistert naar de naam Walker Hayes en hij roept van Why wait till the summer? Well, I'm overworked and I'm underpaid. and it's overcast, gloomy and gray. Days are getting shorter, nights are getting colder, summertime is gone but that don't mean it's over. I got a dime to a cooler, it's styrofoam, and it's loaded with limes and cold coronas. I'm pulling my truck toward Pensacola, but before I go, I had the phone and say, hey, sugar shotguns where I want you with a not much more than your sunscreen on you, this sweet little piece of beach with our name on it. this refrigerator. Let's follow that heat to a summer wonderland. Gonna make snow angels in a soft white sand. I got a dime store cooler, it's styrofoam, and it's loaded with limes and cold coronas. I poured my truck to a Pensacola, but before I go, I had the phone. You say, hey, shoot me shotguns where I want you with a not much more. Then you sunscreen on you, this sweet little piece of beach with our name on it. with styrofoam and it's loaded with limes and cold coronas. I point my truck to a Pensacola, but before I go, I have the phone and said, Hey, sugar shotguns, where I want you with not much more than your sunscreen on me, just sweet little piece of beach without well, name on it. So die hard. Oh, summer is waiting on us fiets van die Walker Hayes. Why wait for this summer? Ja, waarom zou je op de zomer wachten als je gewoon een prachtig leven kunt maken van eh, dingen die je nu bij de hand hebt, hè? En dat is mijn telefoon op de achtergrond met uh, eh, Trisha Yearwood. Maar ik draai voor u, Keith Urban. I loved you since the very first day When I caught you looking my way A smile and just knew it And up until you came along And no one ever heard my song Now it's climbing with a bullet It's nice to have someone So honestly devoted But when it's said and done nothing, the singing, it don't mean nothing without you. The fast cars, the guitars, they are all just second to this life, this love that you and I've been dreaming of for so long. Would all be as good as gone without you. that I could live this life just going through the motions. The traveling, the singing, it don't mean nothing without you. And the fast cars, the guitars, they are all just second to this life, this love that you and I have been building up so high. It's never gonna touch the sky without you u ooit eens een keer op een eh, festival lopen, op een eh, optreden van een of ander eh, countryartiest. En u hoort dit deuntje voorbij komen, dan weet u dat mijn telefoon werkt. If I had alles even duren of dat ik opneem als ik niet nummer eenmaal hoor. En zeker als ik dan mijn, uh, mijn headset op heb staan. Hè? vind het altijd leuk om zoiets een mooie bak herrie te noemen. Something better to come, the Dirt drifters, drifters. John Middleston, hij heeft het eh, geschreven voor deze formatie. En dit is dan weer geschreven door Rivers Rutherford. Sam en Annie Tate, zij hebben eraan meegeholpen. Ze schreven het voor Gretchen Wilson. If I had it my This would be the first time that I made love And I would be the first girl that your hands touched But we've both done our share of living Taking chances we've been given I've never been too big on looking back I don't care if I'm your first love love to be your last dikke liedje. I'd love to be your last. En ik zit eh, met spanning al eh, mijn brievenbus in de gaten te houden hoor. Want binnenkort dan krijg ik de nieuwe CDX weer binnen. Met eh, alle nieuwe nummers uit de maand maart. Uitgebracht daar in Amerika. We moeten het nu nog even doen met ja, die laatste nieuwe dus van die Gretchen Wilson. Uitgebracht in, in februari van dit jaar. En dit is alweer een stukje ouder hoor. Dit komt uit uh, ergens in 1999, 2000. True van George Strait. True in this modern world when two lovers get together. Chances of them ever making it to forever couldn't be better than two in a million parts. Girl, this ain't just another run of the mill emotion. What I'm feeling is the definition of devotion My love for you is true can be borrowed So there's no way to know when I'll live my last tomorrow But every day I get, I'll share with you This feeling just keeps getting stronger as the time goes by It's written on my face, you can see it in my eyes My tonen lijkt het een beetje of ik iets uit een musical draai. Maar ik draai een nummer van Jessica Andrews' album Heart Shape World. Unbreakable Heart. Nederland loopt eh, nog steeds een man rond die eh, bezig is met het maken van muziek. Hij heeft heel lang heeft hij country muziek gemaakt. Hij is tegenwoordig een beetje bezig met de Americana. En tegenwoordig ook wat meer bezig met de Nederlandstalige muziek. En dan heb ik het over Ruud Hermans. Hier een nummer dat hij samen heeft opgenomen met Ilse de Lange. The Angels Rejoiced Last Night.